Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De wijkagent uit Tilburg die jarenlang informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen... blijft voorlopig vastzitten. Het heeft de rechtbank besloten in een tussentijdse behandeling van de zaak die tegen hem loopt. De wijkagent is vooral bekend van zijn vlogs die, die hij die die van zijn werk maakt op sociale media. Volgens OM zou hij vertrouwelijke gegevens van zijn werk met criminelen hebben gedeeld. Het zou ook hebben geleid tot een ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp. Volgens een advocaat is de wijkagent onder druk gezet... Ook zijn vriendin is verdachte in de zaak. De VS gaat de komende dagen nog eens duizenden extra militairen sturen naar het Midden-Oosten. Volgens de Washington Post wil Amerika daarmee de druk verhogen op Iran... om tot een akkoord te komen over een einde aan de oorlog. Ook wil de VS de mogelijkheid hebben om extra aanvallen te kunnen uitvoeren... of zelfs een grondoperatie te beginnen als er geen akkoord komt. Op dit moment zijn er al zo'n 50.000 Amerikaanse militairen aanwezig in het Midden-Oosten. Nederland en tien andere landen waarschuwen voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Die zal nog lange tijd gevolgen hebben voor de wereldwijde groei, de inflatie en de financiële markten. TMF roept landen op om geen olie te hamsteren, omdat dat de prijzen opdrijft. De Oekraïense president Zelensky komt morgen naar Nederland. Hij is in Middelburg voor de uitreiking van de Four Freedom Awards. Die krijgt hij en het Oekraïense volk als erkenning voor hun strijd tegen Rusland... De Four Freedoms Awards worden elk jaar uitgebreid aan personen en organisaties... die zich inzetten voor het waarborgen van vrijheid en het verdedigen van mensenrechten. Na de uitreiking spreekt Zelensky met de koning en met premier Jette. De uitreiking van de prijs wordt ook live uitgezonden op televisie op NPO 1. Het weer vanavond is het bewolkt en valt er wat regen. Vannacht kan er ook in het oosten ook nog plaatselijk nog wat regen vallen... en is het rond de 7 graden.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 Het is nog niet duidelijk of de asielwetten van oud-minister Faber worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het CDA wil dat het helpen van illegalen niet strafbaar wordt... Maar de PVV is daarop tegen en zegt daarom met de hele wet niet in te willen stemmen. De provincie Utrecht mag wilde zwijnen gaan afschieten op de Utrechtse Heuvelrug, heeft de Raad van State besloten. Sinds in 2021 wilde zwijnen vanuit de Veluwe de provincie Utrecht binnenwandelden... zijn meerdere mensen achterna gezeten door agressieve dieren. Het weer, vanavond af en toe regen, het is rond de 7 graden vannacht.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 Christian